Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het bedrijf zag de winst in het tweede kwartaal met 56% stijgen tot ruim 130 miljoen euro. De omzet kwam ook flink hoger uit op ruim 420 miljoen euro. De winststijging is te danken aan het feit dat er meer schuldpapier is uitgegeven. Moody's verwacht minder goede resultaten voor het tweede halfjaar. Een van de topmannen van de kredietbeoordelaar moet zich in Washington verantwoorden voor de rol van Moody's in de financiële crisis. De Europese Unie maakt zich zorgen over de spanningen tussen Servië en Kosovo. Eurocommissaris Ashton heeft de regeringen van beide landen opgeroepen snel een oplossing te vinden voor het conflict. Etnische Serviërs die in Kosovo wonen zijn bij twee grensovergangen slaags geraakt met Kosovaarse agenten. Ze hebben een grenspost in brand gestoken. Ook hebben ze geschoten op vredestroepen van de NAVO. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Kosovo probeert controle te houden over het gebied bij de Servische grens. De Servische bewoners accepteren dat niet. President Tadic van Servië heeft opgeroepen tot kalmte. Het internationale ruimtestation ISS wordt waarschijnlijk rond 2020 afgedankt. De gebruikers, waaronder Europa, de VS en Rusland, willen het ISS gecontroleerd in de stille oceaan laten storten. Dat heeft de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos bekendgemaakt. Oorspronkelijk was het plan om het ISS al in 2015 te verlaten, maar het wordt nu gebruikt tot 2020. Het ISS kan niet in de ruimte blijven, omdat het dan als ruimtepuin te veel gevaar oplevert. Het ruimtestation is het grootste object in de ruimte dat door mensen is gemaakt. Het is op gezette tijden met het blote oog te zien. Het Russische ruimtestation Mir werd in 2001 na 15 jaar ook in de Stille Oceaan gedumpt. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 13 en bij opklaringen ontstaan enkele mistbanken. Ochtend zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien met vooral in het zuiden kans op onweer.